Freddy van met het NOS-journaal. Vreselijke Fethullah Gulen uit de VS te ontvoeren. In een officiële verklaring van de Turkse ambassade in Washington noemt Turkije de berichten daarover volstrekt, vals, belachelijk en ongegrond. Vrijdag kwam de Wall Street Journal met het bericht dat de voormalige veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Trump, Flynn, een beloning van 15 miljoen dollar was beloofd als het zou lukken om Gulen te ontvoeren en naar Turkije te brengen. De Spaanse premier Rajoy heeft op een campagnebijeenkomst van zijn Partido Popular in Barcelona gezegd dat Catalonië Spanje is en Spanje Catalonië. Rajoy is voor het eerst in Catalonië sinds de regio onder direct bestuur van Madrid is geplaatst. Dat gebeurde toen het regioparlement eenzijdig de onafhankelijkheid uitriep. Op 21 december zijn er verkiezingen in de regio. Die zullen volgens Rajoy een einde maken aan het verwoestende separatisme in Catalonië. De politie in Den Haag heeft ingegrepen nadat Marokko zich had geplaatst voor het WK in Rusland. Een groep Marokkaanse supporters liet auto's stoppen en van één auto werden de inzittenden mishandeld. Ook de ME werd ingezet. Twee mensen zijn opgepakt. In Amsterdam werd een cameraman belaagd en gooide supporters met vuurwerk naar de politie. Bij voetbalrellen in Brussel zijn zeker 22 politieagenten gewond geraakt. In het centrum van Brussel gooiden honderden Marokkaanse voetbalfans ruiten in en staken auto's in brand. Er werden ook winkels geplunderd. En een Nederlandse toerist is in een natuurpark in Zambia door een olifant vertrapt. En ook een Belgische vrouw kwam om het leven. De olifant viel aan toen de toeristen hem van dichtbij probeerden te fotograferen. De toeristen logeerden in een resort in de buurt. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Maximum temperatuur 8 graden. Tijdens hevige buien kan het lager zijn. Het kan zelfs wel maar 3 graden zijn. Af en toe is er ook even zon. Eh, morgen minder buien, meer opklaringen en een graad of 8. Dit was het NOS. ZFM verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog een korte file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer, 3 kilometer.